Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft in Winschoten de auto uit het water gehaald... waar meerdere lichamen in zijn aangetroffen. De identiteit van de lichamen is nog niet vastgesteld... maar de politie zei eerder al er rekening mee te houden... dat het kan gaan om de vermiste kinderen Emma en Jeffrey. Het kenteken van de auto komt overeen met dat van de grijze Toyota... waarin de twee kinderen werden meegenomen door hun vader. Emma en Jeffrey zijn sinds zaterdagmiddag vermist... De politie zei eerder aanwijzingen te hebben dat de vader zichzelf en de kinderen van het leven wilde beroven. De Amerikaanse president Trump wil nog in zijn huidige ambtstermijn een nieuw luchtafweersysteem operationeel hebben. De zogeheten Golden Dome moet de Verenigde Staten beschermen tegen raketaanvallen van over de hele wereld. Het bestaat uit een netwerk van satellieten om inkomende raketten te detecteren, te volgen en mogelijk te onderscheppen. Het Pentagon waarschuwt al jaren dat de nieuwste raketten van China en Rusland zo geavanceerd zijn dat tegenmaatregelen nodig zijn. De Golden Dome gaat 175 miljard dollar kosten. Meer dan 100 eeuwenoude bronzen beeldjes die jarenlang te zien waren in het Wereldmuseum in Leiden... gaan na 130 jaar terug naar Nigeria. De figuren waren in 1897 door Britse militairen geroofd uit het koninkrijk Benin, wat nu Nigeria is. Ze belanden daarna in musea over de hele wereld. De bronzen objecten zijn miljoenen waard. Half juni is de officiële overdracht in Nigeria. De Amerikaanse acteur George Wendt is overleden. Hij was vooral bekend van de serie Cheers... die in de jaren 80 en 90 te zien was. Hij speelde Norm Peterson, een van de stamgasten in de bar waar de serie zich afspeelde. Hij was in alle afleveringen te zien. George Wendt was 76 jaar. Het weer. Het is vrij helder. Het koelt af naar een graad of 9.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 Sky is the limit, and you know that you can have what you want, be who you are. Sky is the limit, and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you can have what you want. underneath the blue sky Imagine you and me counting the butterflies One, two, three, let's bring it on Keep on dancing in the streets of love French kissing on JFK Drive Duh. Let me feel that warmth of your embrace.